Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Chinese leider Xi Jinping is herkozen tot leider van de communistische partij. Het betekent dat hij ook de komende jaren de grote baas blijft in China. De leiders van de partij zijn ook de leiders van het land. Meestal kunnen ze niet langer dan twee periodes aan de macht blijven... maar voor Xi wordt dit de derde termijn. De jongen van elf, waar gisteravond een Amber Alert voor werd verstuurd... is in goede gezondheid teruggevonden. Hij kwam vrijdag na school niet thuis... en dus ging een speciaal opsporingsteam naar hem op zoek. Net na middernacht werd hij teruggevonden in zijn woonplaats Den Haag. Wat er precies met de jongen is gebeurd, weten we niet. En een van de oprichters van het merk Red Bull is overleden. Dietrich Mateschitz richtte het bedrijf op in de jaren 80... en was ook de drijvende kracht achter de sportieve activiteiten van het merk. Red Bull heeft nu meerdere voetbalclubs. En sinds 2005 zit het met zijn eigen team in de Formule 1. Meetsheets was al een tijdje ernstig ziek. Hij is 78 jaar geworden. Ja, en dan over dat Formule 1-team. Red Bull, die kan dit weekend kampioen worden in de Formule 1. De vorige race werd hun coureur Max Verstappen al wereldkampioen. Als hij of zijn teamgenoot Perez als eerste over de finish komt... is dus ook het team kampioen in de constructeurskampioenschap. En die kans is best groot, want Verstappen start de race vanavond als tweede. Hij kwam iets te kort tijdens de kwalificatie, maar verwacht er vanavond goed bij te zitten. En voor alle Formule 1-fans niet te vroeg pieken vandaag. De race begint namelijk pas om 9 uur vanavond. De ochtend begint met wat zon, maar in de loop van de middag trekken er ook buien over. Vanavond is er kans op onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog file bij knopen Zaandam. 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 And as the beauty of the universe unfolds, what joy the pleasure then of truth revealed, limitations then unsealed. This is the Almighty's gift to you. in order for the bird to fly. The seven deadly sins must die. And then the seven walls will fall. The bird will answer to the call. Its wings will spread and hearken to the Prince of Peace's voice one's heart will surely then rejoice. Engulfed by love and peace and beauty, truth and right. And then the day will pass, unshackled by the things that make one silver dime. This is the Almighty's gift to you. This is the Almighty's gift to you. Het zijn eh, gespannen, roerige en emotioneel geladen dagen. Hoogste tijd dus om stoom af te, blazen, eh, stoom af te blazen en de, de, batterij opnieuw op te laden. Waar kan dat beter dan hier bij ZFM Jazz? Het eh, wekelijkse jazzprogramma. Iedere zondagochtend live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Ehm, ja, over blazen gesproken. Het eerste uur gaat mijn speciale aandacht uit naar trompetisten, flugelhoornspelers. Wat een mengeling van eh, ingetogen, relaxte en opwindende klanken zal opleveren. Terwijl ik het tweede uur eh, enkele pianogoden aan het bod zal eh, laten komen. Alsmede enkele Nederlandse jazzartiesten de revue zal laten passeren. Daarnaast krijg je nog wat Latin jazz, wat blues. Al met al weer een uitzending vol soulvolle jazz... met hier en daar een vleugje blues... zoals je van mij inmiddels wel gewend bent. Ik eh, begon met Bruce Harris, de trompetist uit de Bronx, New York... die de afgelopen tien jaar met succes een eh, muzikale loopbaan heeft eh, weten op te bouwen. Onder andere door samenwerkingen met Harry Connick Jr., Tony Bennett, Lady Gaga, Rihanna... Eh, in 2021 bracht hij zijn tweede album als bandluider uit de Soundview geheten. En daar zijn ook twee vocale bijdragers te vinden van Samara Joy. Die eh, talentvolle Amerikaanse zangeres, wiens werk ik hier ook wel eens eh, heb gedraaid. Het nummer heette A Bird of Red and Gold. en dat is trouwens <clears throat> oorspronkelijk van de hand van de welbekende pianist Barry Harris. Geen familie van Bruce Harris overigens. Um, also, a warm welcome to our fans across the globe, in particular our listeners in Taiwan, the sovereign and democratic island. New release. gemaakt in 2021 in de Bethlehemkerk in Amsterdam. Van Angelo eh, Verploegen op Vlugelhoorn en Ed Verhoef op eh, Gibson gitaar in het welbekende Moon River. Een eh, te vinden op een warmbloedig liefdevol album... gevuld met instrumentale vertolkingen van vocale songs. Ideaal voor de zondagochtend of juist de, late uurtjes. op die plaat doet trouwens ook bassist Erik van der Westen nog mee. Het is een ode aan de nacht geheten eh, When Night Falls. Een ode in al haar facetten van de schemering tot aan de morgenstond. Een vrij album. jazz. eerst Freddie Hubbard. Die behoeft natuurlijk geen introductie. Een van de trompetgrootheden die in de jaren 60 eh, opstond. Na eerst een eh, jazz messenger bij Art Blakey te zijn geweest. Het nummertje heette Father and Son en was onderdeel van een aantal opnames uit 1962... die op eh, onverklaarbare redenen tot ver in de jaren 60, eh, ik bedoel eh, ver in de jaren 80 eh, volgens mij, of 70, op de plank bleven liggen bij Blue Note. En dus uiteindelijk veel later pas werden gepubliceerd onder de naam Here to Stay. Freddie Hubbard, de trompetist. En die werd daarbij bijgestaan door ja, bekende grootheden als Wayne Shorter, Cedar Walton op piano, Reggie Workman op bass en Philly Joe Jones, ehm, de, de, de drummer. En dat werd gevolgd. Ja, dat zou bijna zijn zoon kunnen zijn. Eh, Jackson Method. Maar hij komt uit, de Verenigde, eh, uit het Verenigd Koninkrijk. Een jonge hond. Die eh, liet zich in de song Matador inspireren door Spanje. Maar ook eh, door de Amerikaanse trompetist Christian Scott, denk ik. Maar ik vermoed dat hij ook wel naar die Freddie Hubbard eh, geluisterd heeft. Die Jackson Method. Ehm, ja, dat nummer <clears throat> eh, Matador is te vinden op een fenomenaal debuutalbum Travel in a Confined Space. Dat kwam ergens in 2021 uit. De opnames... werden gemaakt in 2020. En uit de titel Travel in a Confined Space kun je opmaken dat die werden opgenomen. Dat gemaakt, die eh, recordings... onder de beperking van de coronamaatregelen in 2020. Ja, u merkt wel, of je merkt wel, ik heb een beetje last van uh, mijn keel, van mijn stembanden. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon eh, verder hier bij ZFM Jazz. ster aan het firmament. Chad McCullough, woonachtig in Chicago... maar ook wel eh, regelmatig te vinden in Europa, vooral in België... omdat hij veel heeft eh, samengewerkt met de Belgische pianiste Bram Wijters. Een uh, melancholisch nummertje getiteld Grace at the Gravel or Grace at the Gallows... van zijn fraaie laatste album Forward. Dus die Chad McCullough, de trompetist. En dat werd gevolgd eh, ja, door nog meer melancholie. De Love Theme from Chinatown uit de film Chinatown. Door miljoenen gezien, gehoord en eh, eh, geabsorbeerd. een van de meest bekende trompetsolo's, misschien wel wereldwijd, van een trompetist die letterlijk en figuurlijk voornamelijk achter de schermen bezig was. En dan heb ik het over Owen Razy. Een studiomuzikant die werkte voor MGM en allerlei filmorkesten. En die is op tientallen filmtracks eh, te vinden met zijn trompetspel. Denk aan eh, Ben Hur, An American in Paris... Singing in the Rain, Taxi Driver. Maar hij speelde ook op albums van Frank Sinatra, Mel Tormé en eh, Nat King Cole. Dus Ian Razy, ehm, ja, je kunt wel zeggen... dat is een van de meest bekende, onbekende trompetisten ooit. that love's not around Still it's uncomfortably near My old heart ain't gaining no ground Ever since my angel eyes ain't bright. Need I say that my love is misspent on angel eyes tonight? drinks and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncovered entirely clear. Oh, i gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I Degene die vaker naar mijn programma luisteren weet inmiddels dat ik een eh, behoorlijke fan ben van de zanger Mark Murphy. Hier te horen in zijn broeierige uitvoering van Angel Eyes. Ook bekend in de versie van eh, Frank Sinatra. Maar eh, ja, naar mijn mening doet deze uitvoering van Mark Murphy niet onder voor die eh, van eh, Frank Sinatra. En dat is mede te danken aan de ondersteuning door een ijzersterke blazersselectie, eh, sectie, bestaande onder andere uit Clark Terry en Blue Mitchell op trompet. En dat is te vinden op het album Raw van die Mark Murphy uit de beginjaren 60. Ehm, zoek je een plaat met eh, alleen maar topblazers. Dus dan zeggen, eh, zou ik zeggen, kijk dan ook eens naar eh, Art Farmer's Brass Shout uit 1959. Uh, Art Farmer is ook nog weer is zo'n formidabele trompetist... die nooit in de spotlights heeft gestaan... zoals een eh, Miles Davis of eh, Freddie Hubbard. Maar die tot op eh, latere leeftijd albums van hoge kwaliteit wist te produceren. En hij is eigenlijk ook een van de pioniers in de jazz op de flugelhorn. Dus hier hoor je Art Farmer met zijn band Five Spot After Dark. die daar op de gedempte eh, trompet. En verder waren er op dat album eh, Brass shout nog eh, de volgende toppers te vinden. Jimmy Cleveland en Curtis Fuller op trombone. Lee Morgan op trompet ook. Philly Joe Jones weer, daar heb je hem weer, de drummer. En Julian Watkins op, op Franse hoorn heet dat. Ehm, ja, geweldig album. Brass Shout uit 1959. Art Farmer. <clears throat> Dan brengt ons bij eh, Nelson Williams. Eh, de man eh, die speelde in de, vlak na de oorlog in de orkesten van Duke Ellington volgens mij. En Billy Eckstein. Maar uiteindelijk belandde in Europa, in Parijs, ergens in de jaren 50. En een, een Nederlandse schone tegen het lijf liep. zich vestigde in de buurt van Den Haag. En regelmatig Speelde met de Dutch Swing College Band. De trompetist Nelson Williams in het nummertje Scheveningen Blues. Soprano saxofoon, Dim Casper. Trombone, Wim Paulsen. Weba Duma. Each you get jazz, but soul. Nelson Williams, de Amerikaanse trompetist, hoorde je daar dus net met de Dutch Swing College Band. Eh, een opname ergens 1957, meen ik. En hij introduceerde zelf een gedeelte van die band met onder meer eh, Jan Mox op eh, klarinet. Ehm, ja, die Nelson Williams die bleef volgens mij in Nederland wonen. Uh, sticht hier een gezin. zijn kinderen zitten allemaal in de entertainmentindustrie hier in Nederland, voor zover ik weet. helaas kwam die zelf vrij vroeg te overlijden in 1973 op ja, iets van 56-jarige leeftijd. Nelson Williams. een nog zo'n ongekroonde koning van de trompet. Brak in de jaren 70 door in de band van eh, Herbie Hancock... maar maakt sinds die tijd al eh, decennia lang albums zonder eigen naam. En dit was zijn uitvoering van het welbekende 'Small'. Eh, en het origineel stamt uit de film The Great Dictator... Charlie's, Charlie Chaplin's aanklacht satirische aanklacht uit 1940 tegen Hitler, Mussolini en het eh, fascisme. Het leek me wel eh, eh, actueel weer met die maloten daar in Moskou en Beijing. Dus Eddie Harrison te vinden op zijn album Shuffle and Deal. is geweldig album. we zitten alweer tegen het einde van het eerste uur. Ga niet weg. Het tweede uur belooft ook geweldig te worden met veel fraaie muziek. Dan gaan we wat onbekende, miskende talenten pianotalenten belichten, Latin jazz spelen, eh, de top 2022 cover-up, van alles en nog wat eh, genieten dus. Ga niet weg, neem even een versnapering. En ik eh, hoop dat ik je zo weer tegenkom. Ik ga eruit met Clark Terry, zijn naam viel al. Um, eh, eerder in het programma. <clears throat> Zijn debuutalbum als bandleider kwam uit in 1955. Dat was eigenlijk eh, onder eigen naam. Maar er staat één nummer op, dat is eh, ja, vrij bijzonder. Een soort van proto-drum en bass. Een hele hypnotiserende groove. een nummer gemaakt eigenlijk door Quincy Jones. een nummer van Quincy Jones. Maar dus gespeeld door Clark Terry. Met Oscar Pettiford op bas. Uh, ja, luister er maar naar. Swahili en uh, Art Blakey op drums. geweldig nummer. Thank you. zo in het tweede uur bij ZFM Jazz. Mm, ja, we zijn er bijna.